ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Vertrouw niet blind op wat ChatGPT, Gemini of een andere AI-bot allemaal tegen je zegt. Dat zegt de baas van Google in een interview met de BBC. Er is veel enthousiasme rond AI, maar soms slaan we te ver door, zegt hij. Het geldt niet alleen voor gebruikers, maar ook voor bedrijven. Given the potential of this technology, the excitement is very rational. It's also true when we go through these investment cycles uh, you know, there are moments we overshoot, right, collectively as an industry. Ja, soms schieten bedrijven een beetje te ver door, zegt hij. Er wordt nu heel veel geld in AI geïnvesteerd, omdat eh, mensen er heel veel van verwachten, zonder dat echt duidelijk is of eh, AI ook die verwachtingen gaat waarmaken. Weer is er vogelgriep gevonden op een boerderij. Dit keer in Terschuur in Gelderland. Alle 62.000 kippen daar worden gedood. De ziekte is de afgelopen maand op meerdere plekken in het land opgedoken. En de sector baalt ervan. Dat kan eh, zomaar in één keer opkomen. Je dieren zijn vandaag supergezond. Morgen zie je dat ze minder eten of drinken of al wat rare verschijnselen hebben. Op het moment dat de kippen iets minder eten of drinken... moet je direct een melding doen. Ja, vanwege de vogelgriep moeten vogels ook weer verplicht binnen blijven. Ryanair mag minder vliegtuigen laten vertrekken en landen op Eindhoven Airport. De maatschappij kwam op twee vaste routes vaak te laat. Ryanair is er niet mee eens dat ze nu minder vaak mogen vliegen daar... maar de rechter zegt dat ze al gewaarschuwd waren. En de schrik zit er nog goed in bij bewoners van Amsterdam-Noord. In de wijk Nieuwendam werden in een schuur 400 cobra's gevonden. Ze waren van een jongen van 15 die door de politie is opgepakt. Buurbewoners hebben er geen goed woord voor over. Het is verschrikkelijk. Het wordt steeds jonger. 12 jaar, 13 jaar, 15 jaar. Maakt allemaal niet uit tegenwoordig. En eh, ja, cobra's, het is tegenwoordig cobra, cobra. Dat is niet meer een klappertje. Dat, uh, we moeten niet aan denken als zoiets ontploft. Nee, dat moet je ook niet, want het hele huizenblok is weg. En eh, ja, wat doe je dan, hè? Ja, de 400 cobra's zijn in beslag genomen en worden vernietigd. Het weer, er trekken buien over het land, soms met hagel, maar tussendoor schijnt ook de zon.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 Dim the lights, you can guess the rest. Oh, catch that buzz. Love is the drug I'm thinking of. Oh, can't you see? Love is the dog got a hook in me. Oh, get that buzz. Love is the dog I'm thinking see love the drug for me can feel her in the air Uit Zandvoort. ZFM. to land of my devotion. I'm in the front line of this battle of mine, but I'm still alive. I'm a soldier, love. Every day and night. I'm a soldier, love. inside This. best. world and I fell for it.